De hackers zouden via een eenvoudige phishing-operatie... toegang hebben gekregen tot de systemen van diplomaten op Cyprus... en daarmee ook tot het communicatienetwerk van de EU. Er zouden technieken zijn gebruikt die ook lange tijd gebruikt werden door een Chinese elite-eenheid. Centrumbewoners van de vier grote steden zijn steeds meer geld kwijt aan parkeren, meldt Vereniging Eigen Huis. In Rotterdam zijn de prijzen voor parkeervergunningen het hardst gestegen. De prijs in de binnenstad van Amsterdam blijft gelijk, maar is met 535 euro per jaar het hoogst, gevolgd door Utrecht. In Den Haag zijn de vergunningen het goedkoopst. De ontkerkelijking van Nederland blijft doorzetten, blijkt uit onderzoek van het SCP. Driekwart van de Nederlanders vindt dat de kerk niet aansluit bij hun visie op de zin van het leven. En twee derde heeft weinig tot geen vertrouwen in religieuze organisaties. Tegenover de ontkerkelijking staat wel dat de jonge kerkleden gemotiveerder zijn. In de Amerikaanse Senaat die heeft een wet aangenomen die het hele strafrechtssysteem hervormt. Gevangenen kunnen met de nieuwe wet onder meer makkelijker vervroegd vrijkomen of huisarrest opgelegd krijgen. De Republikeinen en Democraten waren eensgezind dat de hervorming van het strenge Amerikaanse gevangeniswezen hard nodig was. Het weer bewolkt met regen vanuit het oosten. Later klaart het op en breekt hier en daar de zon door. Het wordt een graad of acht.